Over een motief is niets bekend. De autoriteiten gaan nu niet uit van een extremistisch of religieus motief. De verdachte ligt in het ziekenhuis. Tijdens zijn arrestatie probeerde hij zich in zijn mond te schieten is een Duitser van 40 uit Ludwigshaven, een stad in de buurt. In Mannheim werd vandaag carnaval gevierd. De optochten morgen zijn afgelast. De polderbaan op Schiphol wordt de komende weken niet gebruikt in de ochtend tussen 10 en 12 als de zon schijnt. Omroep NH meldt dat piloten last hebben van een schittering door zonnepanelen in de buurt. Vanwege de veiligheid is besloten om de baan dan niet te gebruiken. De afgelopen week zijn zeker 130 patiënten ontvoerd uit ziekenhuizen in de stad Goma in het oosten van Congo. Rebellengroep M23 viel ziekenhuizen aan en nam zieke en gewonde mannen mee. Volgens de VN zijn het militairen van het Congolese leger en andere tegenstanders. Bij recente gevechten in het oosten van Congo zijn duizenden doden gevallen. Paus Franciscus heeft twee keer acute ademhalingsproblemen gehad, meldt het Vaticaan. De paus ligt al weken in het ziekenhuis met een dubbele longontsteking. Vandaag had hij te veel slijm in zijn longen en kreeg extra zuurstof via een masker. De afgelopen dagen ging het juist weer wat beter. Afgelopen vrijdagavond had hij een terugval. Paus Franciscus is 88 jaar en heeft al jaren gezondheidsproblemen. Bij een brand in een dierentuin in Overloon in Noord-Brabant zijn zes doodshoofdapen omgekomen. De brand in het zoopark brak rond 9 uur afgelopen avond uit en was binnen een uur geblust. Maar de zes aapjes waren niet meer te redden.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 Said away goes trouble down the drain. sometimes. Yeah, yeah. a problem that I can't fix. Cause I can do it in the mix. Cause I can do it in the mix. In the mix. In the mix. In the mix.